uur. Dit is Helene Ecker met het NOS. Hongkong is het vannacht tot kleine opstootjes gekomen tussen demonstranten en de politie. Die grepen onder meer in met traangas en wapenstokken, maar tot grote incidenten kwam het niet. Duizenden betogers gingen de straat op uit protest tegen de toenemende macht van Peking. De hoogste bestuurder van Hongkong wil dat alle blokkades om zes uur vanavond Nederlandse tijd zijn opgeruimd. De betogers zijn bang dat de politie en het leger hard ingrijpen als ze geen gehoor geven aan de eis. In het Erasmus MC in Rotterdam is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Gisteravond meldde hij zich met symptomen van de ziekte bij een huisartsenpost. De man komt uit Sierra Leone, waar ebola heerst. Hij ligt voorlopig in een isolatiekamer en wordt onderzocht. De afgelopen tijd zijn in Nederlandse ziekenhuizen vaker mensen opgenomen met ebola-verschijnselen. Tot nu toe was dat steeds loos alarm. In Deurne in Noord-Brabant zijn vannacht bij een ongeluk een dode en meerdere gewonden gevallen. Een taxibusje en een auto kwamen rond vier uur met elkaar in botsing. Het busje belandde ondersteboven in de berm. Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Pakistaanse tak van de Taliban heeft zijn steun uitgesproken voor terreurbeweging IS. In een verklaring <clears throat> ter gelegenheid van het islamitische offerfeest schrijven de Taliban dat ze trots zijn op de overwinningen van het jihadleger en dat ze zich verbonden voelen. Hoewel IS en de Taliban beide vechten voor een streng islamitische staat, waren er tot op heden nog maar weinig banden tussen de twee bewegingen. Dan voetbal. In de eredivisie is Cambuur op een gedeelde eerste plaats gekomen. De Friese wonnen met 4-1 van Dordrecht en hebben nu evenveel punten als PSV, Ajax en PEC Zwolle.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 The radio. Oh, listen to the radio. The radio. I left a handsome two step, good old boy in Tennessee. Now he's sitting on a for a supper, wonder what's become of me. I got the double OAG mounting guitar in the backseat of the car, and I am leaving Mississippi with Radio 1. Cause when you can't find a friend, you still got the radio. And when you can't find a Smell that water tree and the hair of silver wings. Then away Mulhaga flies. That good old boy we find a band of gold on the stereo. And then my mama's gonna call and say, Where's this gone? He'll say, Down the road with the radio on. Cause you can't find a friend, you still got the radio. And when you can't find a friend, you still got the radio. Kijk je weer van harte welkom bij deze aflevering van Crossroads. De vaste onderdelen in dit uur worden gevormd door het album en de act van de maand. Songs uit eigen land en de original. Ik begin deze aflevering met een drietal songs uit Europa. De Deense zangeres Kristen Daugaard hoorden we als eerste met Listen to the Radio. De Zweedse zangeres Sina Samuelsson krijgt de steun van Bobby Flores in Are You Sure? En ik sluit het blokje af met de Oostenrijkse formatie The Ghost City Band met Take Me Back to Tulsa. down the bar from you the lonely faces that you see are you sure that this is where you want to be these are your friends but are they look around you. Take a good look and tell me what you see.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 I'm too young to marry. Lee Ann Womack heeft een pauze van zeven jaar genomen en nu dan is er uiteindelijk een nieuw album, The Way I'm Living. Het album is geproduceerd door haar echtgenoot Frank Little. Samen hebben ze er een geweldig album van gemaakt met als mijn favoriet Sleeping with the Devil. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Reflections is het dertigste album van Don Williams en het tweede bij het label Sugar Hill. Het vorige album bij dit label, And So It Goes uit 2012, wordt beschouwd als de terugkeer uit zijn semi-pensionering. Op de cd staan zowel nieuwe composities als covers van andere artiesten. Met de verzameling van songs houdt hij zijn traditie vast als verhalenverteller. Healing Hands. Grandma and Grandpa had wonderful lands with calluses and wedding bands. They taught me where there was love, there was always a way. The picture of the two of them has seen me through a lot of years. They were there when I reached up to them, and they're in my life touch that understands healing hands I'll always be drawn to hearts that belong Still understand. De Nitty Gritty Dirt Band is een Americana country rock en folk rock band uit Californië. De Nitty Gritty Dirt Band geldt als zeer invloedrijk in de geschiedenis van de country en folk rock. Zij vormde een inspiratiebron voor bands als de Eagles en Alabama. Will the Circle Be Unbroken is hun meest succesvolle album. De schoolvrienden Jeff Hanna en Bruce Kunkel, die samen folkmuziek maakten onder de naam The New Coast Two, richtten in 1965 samen met een aantal jonge muzikanten die ze in een muziekwinkel ontmoetten de Nitty Gritty Dirt Band op. Die muzikanten waren Ralph Barr, Les Thompson, Jimmy Fadden en Jackson Brown. Die laatste zou de band al snel verlaten om wereldberoemd te worden als soloartiest en lid van de Eagles. De Nitty Gritty Dirt Band begon als jugband. Band... Al gauw sloten zij zich aan bij de nieuwe folkrockrage en met John McEwen als vervanger voor Brown werd al snel een platencontract verdiend. Hun eerste hit scoorde de band met Shot Full of Love, waarmee ze in 1983 tot de 19e plaats reikte.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 Once I had a trick up my hesitation all over town. I was heartless and cold wherever I'd go, and I shot down every young girl. Crossroads. Met de release van dit album vieren Big and Rich het feit dat tien jaar geleden het debuutalbum Horse of a Different Color uitkwam. Dit is een opwindende en intense tijd in de geschiedenis van Big and Rich, zegt Big Kenny. Als artiesten zijn we nu op een punt waarop we uiteindelijk de volledige creatieve controle hebben. Dat is fantastisch. Het geeft ons de mogelijkheid volledig onszelf te zijn. Look at You is op single uitgebracht, maar ik heb gekozen voor Rollin' Along. city parking lot. Everybody's showing everything they got. Ain't no sense in us just sticking around here. Let's sling a little gravel, baby, grab another gear. Let's get to rolling, rocking along, leaning in closer to a wide open song. stars. Let's get to rolling, rocking along, leaning in closer to a wide open song. Catch yourselves a memory for the moment is gone. Let's get to rolling, rolling, babe. Let's get to rolling. You're running on a spinning wheel. Gotta take it while we got it. Let's remember how good it feels. Rolling. Let's get to rolling on. Rolling. Let's get to rolling on. Let's get to rolling rocking along, leaning in closer to These Boots Are Made for Walking is geschreven door Lee Hazelwood en gezongen door Nancy Sinatra.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 Dat countrymuziek de soul van de witte man en vrouw is, laat ze op Good Night Tender ondubbelzinnig horen. Amy Ray's zang is puur en gaat diep. Daarbij lijken alle muziektrends van de afgelopen jaren in rook te zijn opgegaan. Op dit eerlijke soloalbum leven de jaren 40 en 50 weer op in een dozijn traditionele songs. De zielepijn is goed voelbaar als ze zingt, vooral in de rustige nummers. Soms gaat ze zo gevaarlijk diep met haar stem dat het lijkt alsof ze een duik in het ravijn neemt. Het gaat zeker niet te ver om te zeggen dat Amy Ray een hedendaagse vrouwelijke versie is van Hank Williams. Country-muziek voor iedereen. Het blokje songs uit eigen land mag niet ontbreken, zeker nu niet. Want er is nieuw materiaal verschenen van Mark Blomstiel. Mark Blomstiel opent met zijn nieuwe single Different Just The Same. Onze eigen bluegrass-formatie Four Wheel Drive heeft het album Traveling Kind uitgebracht. En daarop is ook He Thinks I Still Care terug te vinden. Frank van Dinter is geboren en getogen in de States... Ik heb gezocht waar hij oorspronkelijk vandaan komt, maar heb het niet kunnen vinden. Ik ga ervan uit dat zijn wortels in ons land liggen. Hij sluit dit blokje af met Tell Me It's Alright. top of my TV that I might call. Crossroads. open doors. When walls can't keep harm from pulling on the door. When hurt comes up like water through the floor. And storms crash up like monsters on your floor. Tell me it's all And guns and bombs keep all of us living in fright. When tears hide faces, shadows keep the night. When fear sprouts up like seeds forevermore. And hope seems lost and found nighttime tears and fears break down your door. When windows rattle, shattering to the floor. When thunder lights up everything that's heard. And everything is lost that once was learned. Rascal Flats is een van de toonaangevende country acts in de States. Eerder dit jaar brachten ze het album Rewind uit. En daarop is ook I Like the Sound of Dead terug te vinden. I love hearing that shower turn on But there's nothing but a towel on on you Timberlake bumping, but he ain't got nothing on you. I don't wanna hear the coffee pouring, a goodbye kiss, then locking the door. Yeah, sounds like leaving you. Oh, it's a little you move a little closer. Dit is het favoriete album van de maand. Misschien klinkt Woemek's stem wel beter dan ooit en de songs geven een meer dan volwassen kijk op het leven. Het is een perfecte combinatie van de zangeres, songs en arrangementen. De titelsong The Way I'm Living is op single verschenen. honky muziek die fris van de lever klinkt. Daar geeft de formatie Rosie and the Ramblers blijk van op hun debuutalbum Whatever You Need. Rosie beschikt over een mooie stem en ze weten veelal zelfgeschreven songs fraai neer te zetten. Go Back to Stillwater. fortress under siege. Except there weren't nobody after you. It was a self created siege. Dit uur zit erop en ik sluit toepasselijk af met het Canadese duo Small Town Pistols. Want zij geven de schuld aan de radio.